12 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De voormalige Catalaanse regio-president Puigdemont kan alleen opnieuw benoemd worden als hij daar in levende lijven bij aanwezig is. Dat heeft het Spaanse constitutionele hof bepaald. Wel moet hij toestemming van de rechter hebben om de bijeenkomst in het parlement dinsdag bij te wonen. Puigdemont zit sinds oktober in Brussel. Hij wordt in Spanje gezocht voor het leidinggeven aan een afscheidingsbeweging. De Spaanse regering spande een zaak aan omdat zij vindt dat hij niet opnieuw benoemd mag worden tot regio-president. De penningmeester van de Amerikaanse Republikeinse Partij is opgestapt na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Miljardair Steve Wynn is een bekende casinomagnaat, een belangrijke geldschieter van de partij en een vriend van de Republikeinse president Trump. Gisteren vertelden meerdere vrouwen dat ze door Wynn in de afgelopen jaren zijn aangerand. Steve Wynn ontkent alles, maar bood toch zijn ontslag aan. Leeuwarden is nu officieel de culturele hoofdstad van Europa. Het evenement is geopend door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze deden dat door op het Wilhelminaplein symbolisch een kerkklok te luiden... waarna in de hele provincie klokgeluid te horen was. In Leeuwarden en de rest van Friesland zijn dit jaar 250 culturele evenementen van professionele organisaties. En daarnaast nog eens honderden amateurs. De organisatie verwacht dat Leeuwarden als culturele hoofdstad 4 miljoen bezoekers zal trekken. In de eredivisie heeft koploper PSV gewonnen van FC Twente. Het werd in Enschede 2-0 voor de Eindhovenaren door doelpunten van Lozano en Arias. De nummer 4 van de eredivisie, PEC Zwolle, verloor thuis met 2-1 van Vitesse. VVV Venlo klopte NAC in Breda met 1-0 en Groningen tegen Heracles werd 3-3. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het kan hard waaien. Ook morgen bewolkt, maar op veel plaatsen droog. Wel kan motregen vallen. Het wordt 10 tot 12 graden. En ook maandag nog erg zacht.